Gisteren sloot de officiële inschrijving voor de editie van volgend jaar. Dan rijden er nog maar 4000 fietsers mee in het evenement. Dit jaar waren dat er bijna nog 8000. Het staat in het AD. De actie tegen kanker heeft te maken met forse imagoschade. Die ontstond nadat bekend was geworden dat oprichter Koen van Veenendaal... ruim 2 ton declareerde uit het fonds van Alp Piraten die schepen kapen bij de horen van Afrika en Somalië... hebben sinds 2005 honderden miljoenen euro's losgeld verdiend. Dat zeggen de VN en de Wereldbank. Het geld is gebruikt om andere criminele activiteiten te betalen, zoals mensensmokkel en drugshandel. De onderzoekers waarschuwen dat als de piraterij niet wordt aangepakt... de stabiliteit in de regio wordt bedreigd. De Sinterklaasintocht in Amsterdam ziet er dit jaar anders uit. Dat heeft burgemeester Van der Laan tegen AT5 gezegd. 21 mensen hebben bezwaar tegen de intocht... omdat ze Zwarte Piet discriminerend vinden. Wat er dit jaar anders is, wil Van der Laan niet zeggen. Dat vindt hij een zaak van de organisatie. De A4 bij Leiden is vanochtend tussen 8 en 9 uur in beide richtingen dicht vanwege het ontmantelen van een vliegtuigbom. Mensen die in de buurt wonen moeten binnenblijven. De Britse 500 ponder uit de Tweede Wereldoorlog werd donderdag gevonden bij baggerwerkzaamheden. Na 16 jaar mogen Nederlandse veehouders binnenkort weer rund- en kalfsvlees naar de Verenigde Staten exporteren. De Amerikanen hebben een verbod vanwege de gekke koeienziekte opgeheven. Volgens het ministerie van Economische Zaken kan de export Nederlandse veehouders mogelijk zo'n 100 miljoen euro per jaar opleveren.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 Down in Jamaica, they got lots of pretty women. Steal your money, then they break your heart. Sue, she's in love with old Sam. Taken from the fire into the frying pan. On and on, she just keeps on trying.